you. Nice to see you. en wat gaan jullie doen dan? We gaan de berenbar opzetten. En wat? De berenbar. Alright, en wat is dat? Eh, dat is een onderdeel van de verlichtingsdienst. Oh ja. De berenbar die staat straks eh, hier op Ruigoord. En oh daar gaan wij bij staan om eh, mensen bij te staan met de, de beren op de weg. Oh, Oké. Op hun weg. En die gaan we van de weg afhalen. En die beren die gaan we verbranden. Ja, en we gaan er met de beerlijnse muur. Oh ja. Gaan we zeg maar iedereen oplicht om te verlichten. Oh. Ja. Maar oplichten in positieve zin, dat iedereen wat lichter wordt? Ja, juist. oplichten om maar te verlichten. Maar zonder dat je wat kwijtraakt. Juist. En je raakt alleen je angsten kwijt. ja. en je investeert zeg maar, met elk stukje bierlijns nu, hè? Daarom kom ik jullie tegen de hele tijd. Ik heb ook nog wel last van beren op de weg. kijk, maar daar gaan we jou dan straks even bij helpen. We, hebben jullie helpen me nu alleen enorm. We hebben een berenconferentie Als ook. Dus jullie zo zien met een, eh, met een eh, fietskar <laughs> Ja. En eh, misschien eh, doet hij, is het wel een elektrische. maar is het wel geweest ook. Oh, maar, is het is niet alleen een fietskar, toch? En, het mooiste nog is, zeg maar, dat is wel nog een verhaaltje apart. Charlie Wortel is zeg maar de prutser van deze eh, berenbar. Oh ja. Die zit nu in een deurwaardersconflict. Oh. Die, omdat hij een, hoe heet dat? Een, mega grote eh, eh, beer. voorheen, eh, <laughs> voor het brommerfiets hadden we eerst geprobeerd. Ja. Maar hij was vergeten om dat af te melden. En degene die oh. hem had weggegeven om het weg te gooien, had dat administratief niet goed geregeld. dus, ja. dus, nu moet hij 1776 euro boete betalen, want anders wordt zijn auto's worden afgenomen, zijn bankrekeningen bevroren. Oh, vreselijk. Maar dat is eigenlijk de voorloper van deze berenmarkt. Nou, gelukkig hebben we altijd nog de gemeentelijke kredietbank, waar je dan gewoon weer een schuldsanering kan aanvragen eh, oh, oh, en een uitkering, zodat je toch in je levensonderhoud kan voorzien en recht op een dak boven je hoofd. Ja. Eh, maar goed, even omschrijven. Ik zie dus een, een elkaar met een een of ander kinderbord eh, waar je met een viltstift op kan schrijven. En allemaal toeters en bellen. En waar gaan jullie naartoe nu? Wij gaan nu even hier stationeren. Waarschijnlijk gaan we hier de bar opzetten. In dit eh, hoekje hier. Want hier komen lekker veel mensen ook langs. En hier staat ook de briefbus van de verlichtingsdienst. Staat hier ook al. Oké, nou dan kom ik zo even langs even kijken. Oké, Durf je dat wel met die beren op de weg? Die, Jawel Ik heb wel... Oké. Ah, oké. Nou, dankjewel Nick. Dat was, eh, we hebben even naast Nick gezeten in het karretje. Nick is van de, de dirigent van het Cosmic... Nick van het Cosmic Orchestra. Dat vanavond de opening doet van de beeldenroute. Ook nog eens. Om 11 uur. Samen met Aya. Oh ja, ja samen met Aya. Oké, even. Zie je later. Dankjewel voor de lift. i the opportunities. go. couple of days, and I've been days, but I'm not confused anymore. I found the clearing. I've seen the light. I found the energy. song I saw o bom Eh, in het gebied van de Kikvors. Hier is koning Kikvors koning ja. op Ruigoort. En hier is... Um, Thijs. Thijs. Uh, Thijs, vertel me, wat is hier aan de hand? Ehm, ja, we wilden eigenlijk uh, zelf laten spreken. en in dit geval het, het moeras. en misschien moeten we even naar de, de kikker lopen dit is dus op het gebiedje van uh, Ruigoord uh, Noordoost. Om het zo even uit te leggen in het kort. En eh, als, het, ehm, als het heel veel geregend heeft, dit is eigenlijk een weiland. Als het heel veel geregend heeft, dan komt het hier onder water te staan. En dan kun je hier eigenlijk alleen maar met hele lange ehm, rubberlaarzen... Oh, oké, nou, ik gewoon een trap op. Het is best wel groot. Eh, want eh, het kost moeite om ook weer die trap af te komen. Nee, dit gaat. Ja. Op de blokken van Aritaal is een, eh, een, een, ehm, een podiumpje gebouwd. Ik kom er ook weer vanaf. <laughs> Ja, En dan, als het heel hard geregend heeft, dan staat het hier eigenlijk een beetje grotendeels staan er allemaal plassen vinden de kikkers ook heel fijn. Dus in het voorjaar, als het warm is, dan is het hier echt één groot kikkerconcert. De hele nacht door. Echt, uh, ja, ja, en dan... Eh, <laughs> dus, en... Ehm, ehm, Ribbit. Thijs heeft dat eh, serieus opgepakt en heeft dus een hele area gebouwd. Met nou, dus allemaal... Oké. Hier is Ik worden het jouw, jouw, jouw kunstwerk. Nou, hier is de kikker. Eh, en die kikker die, eh, die wordt bespeeld door drie mensen. Eh, die zitten daarin. en die kikker die is eigenlijk een soort van de belichaming van ja, de spirit van deze plek. en het, ehm, de manier hoe we door middel van je in een, letterlijk in een dier te begeven, zeg maar, echt onderdeel wordt van je omgeving. Ja, en ehm, doen jullie ook met de beeldenroute mee vanavond? Ja, we doen mee met de beeldenroute, ja. En waar gaan jullie eh, staan? Eh, we staan op de dijk tussen al die ledspinners, zeg maar. Eh, staat de kikker daar. die zal daar een, een, sprongetje wagen. En, en dan met, met, met muziek en dansen is, en kunnen wij dat allemaal horen dan? ja, je kunt, je kunt er langs lopen, je kunt het ervaren. Het is vooral een visueel spektakel. En zegt de kikker nou nog wat? Hoi kikker, ben je daar? Nee, kom op mensen, kom op. Ribbit! Flinta, hè, wat is dat? Kom op, kom op! Hebben voor sis heet gewoon mannenwereld leven. Oké, okay. Flinta, luister even goed naar mij. Ik hoor terwijl ik de kikkerhoer op het podium op de achtergrond. Ik ben nog niet eens maar daarom, daarom is het podium Om ja. Kun je mij introduceren? en Kun je mee met, mijn stukje meelopen? Ik nou, loop met je mee. Dag lieve kikker. Tot ah. vanavond hè. Doeg. Flinta, Zo, dan gaan we eh, langs het riet. Want hier is heel eh, veel riet altijd. hier is... Uh... Jullie kunnen ondertussen Sangria bestellen. seks. Ze is nog wel even bezig. Non-binair. Trans. En wat zou de A zijn, mensen? Heel goed. Nee, fout trouwens. Agender. Voor mensen die zich niet willen definiëren in een traditionele genderrol. Flinta! Dit is de toekomst, lievers. Flinta. We moeten Flinta darkrooms krijgen. We moeten Flinta urinoirs krijgen. Eindelijk af van die fucking pikkenparade. Ja, maar dat snap ik wel. En ik, ik vind dat heel leuk, maar het soms is een pik wel heel fijn. Oh, maar, nee, maar sorry. Ja, maar dit niveau dus, hè. Dit niveau. Het is altijd weer die, die cis-homo's die dan zeggen van... Oh ja, eh, eh, maar eigenlijk wil ik wel gewoon een pik. Een man zij wil niet zeggen dat je dan automatisch een penis hebt, lieverd. Dat, dat, zeg ik ook niet. Oké. Flinta. Iedereen duidelijk? Houd, houd in je achterhoofd. Flinta darkrooms, Flinta urinaars, future. Weg met de pikkenparade! En dan stel ik voor dat we naar de eerste act van de avond gaan. <laughs> Middag! Middag alweer. Het is, het is middag. Excuus. Dus nu krijgen jullie echt iets wat gewoon performancewaardig is. Nu krijgen jullie echte artiesten. Dit was een beetje het voorprogramma. En ik wil met heel veel plezier aan jullie voor aankondigen... Naakt Bond! Okay, all right, all right, everybody. We need some space here in the middle, and everybody can please stand up, stand up, stand up. that the going to perform something unique. I've been waiting for to see online Lord ever this Lord has come into existence 22 years ago. Okay, contestants, put your mouth. The rules are simple. First, behind your back. We can move in between the wave at the valley and the bird who touches the air of the victorious on wind. The are you ready? Come on, Let's Are you ready? On your ready, set, Oh, weird. Oh. too slow. go too slow. Yes. Okay, can we have a bit of concentration? You are body on body No Kom gives give the hint what they should do. At the Kom maar bij in de circle. Kom. a Distraction movements. Distraction movements. Sorry, it's for the... En dit was het Queer Podium. Dankjewel, lieve schat. aan. Een hele, hele goede band. Dus eh, ja, je hebt net genoeg tijd om nog even te plassen en dan party on. Nee, eh, het is Landje wil Dit is lekker je ding, joh. Dan ga je toch niet naar mij luisteren? Ben je helemaal gek geworden? Wel. Dankjewel, Florian, de geluidstechnicus. Ja, you're welcome. Half zes vanavond in het Boogiebos. Oh, help, help, help, help. Ik weet het, Daas. Ja, Jos. Jos. <laughs> Ja, joh, ik had wel de J, had ik hem al. Eh, ik ben jouw naam ook alweer kwijt. Sylvia. erg, Helemaal niet erg. Nee, hè? We kennen elkaar. Eh, oh ja. Eh, leuk. Ja. En doe je ook nog... ga je ook nog een beetje bij Barbara uitvoeren? Misschien morgenavond. Of misschien wel vanavond. Hangt er even van wat er gebeurt. Maar dat is dan gewoon spontaan met jammen en zo. Eh, voor de rest ben ik gewoon ja, go with the flow. Ja, lekker. Zie je het wel? Ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, dus ik, ik zorg ervoor dat ik vanavond om 11 uur bij het hoofdpodium ben. Want daar begint de beeldroute. Oh ja, vanavond is de beeldroute, ja. Nou, misschien pak ik eh, een trommel en uh, schaar ik mij erbij. Ja, leuk. Ja. was looking for someone that I can buy my drugs from. Seems like every blood ran east you Utah became Mormons. And drought comes around, feels like I have no one to depend on sober. had 80 beers on Tuesday night. I had nothing to do with it. I put on a little white and sang a happy tune and told me to wake up on my clock always stays on snooze and I'm done to each their own and find peace in knowing ain't always broken but here's to hope it shall know against the cold and just that as hard as you can. Don't need a friend, boy, you're the man. gevonden? Ja, heel mooi. Helemaal mooi? Nou, heel mooi. Hartstikke mooi. Ik vind het wel leuk zo, lekker persoonlijk in een kringetje. Is het mooi? Helemaal top. Ja, <laughs> ja dat zeker. Ja. volgende nummer dat ik ga spelen is het nummer van uh, The Weeknd. Het heet Call Out My Name. We found each other. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. falling for you was my mistake I put you on top, put you on top I claimed you so proud and openly And when times were up, when times were up I made sure I held you close to me so call out my name. Oh, call out my name when I kiss you so gently. I want you to stay. I want you to stay. And though you don't want me, girl, why can't you wait? can't you wait till I fall out of love? Won't you call out my? I said I didn't feel nothing, baby, but I lied. I almost cut a piece of myself for your lies. Said I was just another pit stop until you made up your mind. You just wasted my time, you're time. I put you on time and claimed you're so proud and openly. And when times were rough, when times were rough, I made sure I held you close to me. So call out. you so gently. I want you to stay. I want you to stay. I know you don't want me, girl. Why can't you wait? Oh, oh, oh, oh why can't you wait till I'll be on my way? Yeah, I'll be on my Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Het volgende nummer, dat was een eh, nummer dat volgens mij vorige, vorig jaar was dat nummer 1 op de top 2000. En uh, ik denk dat jullie hem al snel herkennen aan het Ja. go. Try to build it. Stay, stay. I can do that without you. You even with me in my dreams. See you sail the seven seas. Mm.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 Oh, I hope it will. zo blij mee. Het is te gek om hier te spelen. Nou, beste luisteraar, hier krijgen we een verhaal en dan duiken we echt even het verleden in van Ruigoort. En nou ja, ik kan mijn <laughs> pet wel opeten, maar ook nu ben ik alweer je naam vergeten. Kan je nog een keer vertellen hoe je heet en eh, wat jouw eerste ervaring was hier op Ruigoord, hoe lang geleden, en hoe dat allemaal ging? Ja, ik ben eh, Hester Jenkins, Domen, ehm, dochter van Raoul Domen en Renate Jacobs. En ehm, ja, ik vertelde jou net dat ik op het eerste ehm, vliegerfeest was geweest. Hoe oud was je toen? Ik, dacht, geloof dat ik iets van eh, zes was of zo. Ja. En waar, waar was dat? Want we staan nu, even voor de goede orde, eh, aan, de, aan de kopse kant van de kerk. Daar waar eigenlijk het laatste avondmaal is, daar kijken we naartoe. Naar ja. die uh, eh, glazen loodramen. We staan dus op het skiveldje. Ja. En dat is achter de, het kleine muurtje wat overgebleven is. Maar waar was van hieruit gezien dan de plek waar werd gevliegerd? Nou, ik, ik kan me eigenlijk niet meer helemaal goed eh, realiseren waar dat moet zijn geweest. Want het was een enorme zandvlakte. Er was eigenlijk helemaal niks. Er werden tenten neergezet. Ehm, grote tenten, kleine tenten. En, uh, Welk jaartal hebben we het over dan? 76 geloof ik. Ja. ja. Dat is heel lang geleden. Ja. <laughs> <laughs> En, en, eh, Maar kan je herinneren waar de kerk stond? Nee, nee ik, was, ik was zes. Dus ik, eh, ik liep hier een beetje rond. Maar ik zat op uh, eh, de ehm, Cornelis Vrijschool. En we waren met een aantal leerlingen, ook van de school. En mijn zus was erbij. Die was twee jaar ouder. Dus die, en werden gewoon meegenomen. En, door wie dan? Door mijn ouders. Oh ja. <laughs> En was ja. het dus zaterdag of zondag of wat? Ja, gewoon een heel weekend. Want we, we, we, bleven slapen en zo. Maar ik weet nog die keer dat wij er waren dat het zo hard regende. Dat we vroegtijdig zijn vertrokken weer. En, eh, na, 1976 gebeurde het jaarlijks. Nou ja, wij zijn toen gaan reizen. Eh, dus wij gingen naar eh, Nieuw-Zeeland en hebben daar een tijd gewoond en veel gereisd heen en weer. Maar ehm, ja, de volgende keer dat ik terugkwam eh, was eh, eh, toen ik 15 was eigenlijk. ging ik met een vriendinnetje. Ook weer vliegeren? ja, dansen, feesten. Ook weer op de vlakte? Op de vlakte, in een tentje. En welk jaartal is dat dan? ja, dat moet dan 85 zijn geweest. Ja. En heette het toen al Landje wel, weet je dat? Ja, volgens mij wel. Ja. ja. Of iets, nee, wacht even. Jawel, wil, Jawel. Ja. Heb, je, heb je daar nog een poster van of iets? Nee, dat heb ik niet meer. <laughs> nee. Eh, maar oh, dat, dat vliegeren, zeg maar. Hoeveel, kan je herinneren hoeveel mensen er waren? En was er ook een parretje, Was er gewoon uh, ja, en zo? Ja, er werden, nou, er werden allemaal eh, tenten die speciaal voor drinken en eten. Het was niet professioneel opgetuigd. Maar ja, als kind kon je, was je overal welkom. Dus je liep gewoon van tent naar tent. En dan kreeg je hier en daar een ijsje en wat te drinken en weet ik veel wat. Maar ja, het was een, uh, het was, het was een, eh, een zooitje. Leuk! en, eh, en goed, en toen in 1985 was het dansen en niet meer vliegen of ook? Nee, toen heb ik niet gevliegerd. Maar werd er gevliegerd nog? Dat weet ik niet. Nee, nee dat heb ik niet gezien. kan je herinneren wat voor muziek er werd gedraaid? Abba. Nee, geen Alba. <laughs> Fleetwood Mac? Nee, het was eh, volgens mij heel erg reggae. Oh, ja. ja, dat was veel reggae toen. <laughs> dat was het, ja. Ah, en, uh, de, en uh, nou ja, goed. Toch, en daarna? Ja, ehm, ik ben best wel vaak weer geweest. Vaak in Theo's Theetuin. Uh, ehm, maar dan niet als het eh, allerlei festivals waren, maar gewoon om hem te bezoeken. En eh, ja, want hij werkte samen met mijn vader. En eh, ze zijn ook veel naar India geweest en godtekeningen gemaakt en zo. ze hebben zelf een soort van ja, dynamiek in hun werk. Ehm, ik ben kunsthistoricus geworden ooit. dus ja, dat was wel mijn interesse ook. En, ja, dus die collecties. Ik vraag me nu dus ook een beetje af van waar zijn die kunstwerken gebleven van Theo? Nou, eh, als je dat wil weten, dan kunnen we naar Theo's Theetuin gaan. want daar is Esther Tara Klei met haar zonen Sky en Surya en haar man, haar Ja. En die eh, hebben de theetuin overgenomen van Theo en eh, proberen daar eigenlijk in zijn idee eh, iets van te maken met ook hun eigen invulling. Dus daar, daar kunnen we het dan eh, aan vragen. Als je het wil, zullen we dan naar de tent gaan wat thee? Of komen jullie er net vandaan? Ja, we komen er net vandaan. ja, daar maar ze waren net bezig met uh, Ganesh en ze waren aan het zingen. En oh het was prachtig. Oh, nou, laten we dan... kunnen zo teruglopen via het hoofdpodium? Ja, ja leuk. Leuk. Deel 1 was dit. We gaan zo verder met deel 2. Met de eerste vliegeraarster van Ruiggooit. meisje van een jaar of zes. Met de naam... Hester. Oké Hester, we zijn bijna bij Theo's time waar het één grote palet kleurenzee van allerlei verschillende kleurtjes. Maar we stoppen even hier bij het eh, pad wat gaat naar het Studio Spark, waar, ehm, waar je goud en zilver eh, in, eh, in steentjes kunt zien. Want dat doet Gea. Maar hier kijken we naar een, ehm, een constellatie met allemaal, lijken wel een soort vulkanische stenen. Maar wat is het? Ja, het is onderdeel van een kunstwerk van mijn vader. Ehm, het zijn allemaal stenen eh, eh, met gaten erin. En er zit ook een eh, draad doorheen. dus, dus het, je kan het ook van, ervan af tillen. Het zijn allemaal soort ja, armbanden eigenlijk, kan je het een beetje voorstellen. Maar dan heel groot. En deze werken die stonden dus op hele grote punten. gele punten. Mijn moeder heeft er nog één. En dan, eh, dat, dat was natuurlijk vallen symbool. En oh. ehm, ja, <laughs> mijn, mijn vader maakte symbolen en mijn moeder maakte jonies. En, uh, Wat zijn is joni ook alweer? Ja, een, eh, een, een, een vagina. Oké. Ja. En eh, dus uh, die, die deden dat samen. Eh, hebben heel lang samengewerkt aan hun projecten en programma's. Op een gegeven moment ging mijn vader dood. En ehm, dat is 18 jaar geleden. Ehm, en zijn hele atelier moest ontmanteld worden. En deze stenen die zochten toen een plek. En Theo heeft toen gezegd van kom maar hier, breng ze hierheen en bouw ze op. En dit is dus het werk wat mijn moeder hier heeft neergezet eh, voor, voor Theo en voor, voor iedereen eigenlijk. Om te kijken van ja, wat, wat, eh, wat gaat daar nou verder mee gebeuren in de toekomst? En bouwen we dat weer op? Of maken we er een keer weer een, eh, mooie tentoonstelling van, zodat het in volle glorie te zien is? Of, of laten we het hier ja, onder het mos komen en onderdeel worden van, van Ruigoord? Ja, nou ik denk beide. Beide dus, ja. <laughs> Oké, nou dan, eh, we staan dus bij de vijver. Daar dus ehm, eh, het huisje van Gea, huisje van eh, Inke vroeger. Lawrence en dan daar Theo. En in de vijver is s'avonds eh, zijn er ehm, twee sproeiers aan en er is een, eh, ergens eh, een, lampje bevestigd wat, gaat brouwen, wat licht geeft. het is ledverlichting. En dan, ehm, dan zie je dus als je vanuit de goede kant kijkt, zie je dus allemaal, dan zie je de regenbogen. En het is ook een, het is een spiraalverlichting. Dat is, als je het hebt over kunst, ik sta er naar te kijken. Ik heb geen idee hoe ze het doen. Dus dat is eh, vanavond in, uh, in tuin En eh, dat kun je dus zien vanaf 9 uur, want dan begint het te schemeren. Dan gaan we nu verder, denk ik, naar Theo's tuin je ziet dus... Oké. Nou, we zijn nu inmiddels dus eh, bij eh, Theo's Theetuin aangekomen. En hier is het winkeltje van Theo Klei en er hangen ook t-shirts van Theo Klei. Dan vraag ik me af of ook ergens iemand nog eh, is van Theo Klei. Oh, daar is Surya Klei. Hier is ehm, Esther. hij is druk. Het moet worden afgerekend. Dan gaan we even kijken naar de zijkant of we eventjes Esther kunnen vinden. Tara. Familienreise? Divine, divine God and Goddess together. Sitaram, सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीतारा जेरा सीतारा सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय Jai Sita Ram, Jai Jai Ram, Sita Ram. सीता जरा सीतारा ज सीताा सीताा ज सीता सीताराम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय राम SITARAM जेरा जय जय राम SITARAM जय सीताराम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय Hey, Sitaram. Sitaram, Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram, Jai Jai Ram. Sitaram. जय जय राम जय सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम जय जय राम Sitaram जय जल सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय रामे सीताराम citarão, citarão. हे सीताराम सीताराम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम Pinoy. Pinoy. DJ said. And tomorrow at 1 o'clock, I'll sing some healing ragas and mantras for all of you. So come and lie down and enjoy the sound healing from India. <laughs> here, all here, all here tonight. So tonight at 8.30, there's DJ, she's doing a beautiful set. Then tomorrow 1 o'clock, she'll be doing a healing raga. Then there will be Shiva Shakti dance yoga, and then we also do some more kirtan. There's also some, there's a beautiful program tomorrow actually, full on. Yeah. Thank <laughs> you. if it's too much out there, you come here. <laughs> Mr. <laughs> Robert. So, the didgeridoo, for thousands of years in the top end of Australia, has been accompanying the dancers in ceremonies and celebrations. So basically, that's what we do. We support your party. We support your celebration. And the more energy you give us, the more energy you get back. dan weer voor vandaag eh, uitzendingen van alle geluidsopnames van het landje wil in het dorp en Ruigoord 2024. Morgenavond weer verder met de volgende lading en dan is het inmiddels avond geworden, zaterdagavond. En dit was het einde van uh, eh, het laatste stukje waar je naar luisterde, was ehm, Jos de Haas samen met DJ Moos. Doei!